Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Andere grote beurzen in Europa sloten met stevige verliezen. De dalingen begonnen vorige week vrijdag. De organisatie Jehovah's Getuigen heeft jarenlang verslagen achtergehouden van interne commissies die onderzoek deden naar seksueel misbruik van kinderen. Dat meldt RTL Nieuws. De organisatie werkte met een soort rechtbanken die zeer lage straffen uitspraken. RTL zegt dat de hoogste straf was dat leden werden verbannen uit de beweging. Slachtoffers willen dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet en de verslagen opeist. In de omgeving van Loppersum is rond half vijf een aardbeving geweest met een kracht van 2,0. Tientallen mensen hebben er melding van gemaakt, ook uit buurdorp Zeerijp. Daar was een maand geleden een beving van 3,4. De gaswinning in Groningen is vorige week stilgelegd, maar toen werd al gewaarschuwd dat bevingen zich nog steeds kunnen voordoen. Werknemers in de Duitse metaal- en elektro-industrie krijgen recht op een 28-uurige werkweek. Doordat de werknemers maximaal twee jaar 28 uur mogen werken... moet de branche aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld jonge ouders en mantelzorgers. De metaal- en elektrobranche is met 4 miljoen werknemers... de belangrijkste economische sector van Duitsland. Feyenoord-aanvaller Robin van Persie heeft vanavond zijn eerste doelpunt gescoord sinds zijn terugkeer naar Nederland. In de Kuip scoorde hij tegen FC Groningen de 3-0 en zo eindigde de wedstrijd ook. Door de overwinning is Feyenoord opgeklommen naar de vierde plaats. Eerder op de avond won ADO Den Haag thuis met 1-0 van Vitesse. Het weer, vanavond en vannacht vorst, in het oosten mogelijk matige vorst. Morgen gaat het vanuit het westen een tijdje licht sneeuwen. Daarvoor heeft het KNMI code geel ingesteld, omdat het dan glad kan zijn. Temperatuur morgen net boven nul. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. luisteraars, bij het eh, programma Pixel Radio Show 1267. We gaan weer beginnen aan de 15 werkjes. Ja, die staan allemaal klaar. De eerste is van Eugène Vriesen met de Essentials Collection. En deze meneer die speelt eh, een, uh, nou ja, een, een snaarinstrument, een kon nu even op de naam komen. Contrabas of basje of cello. Cello is het geloof ik. In ieder geval niet zo grote snaarinstrument. En ja, dat wordt eigenlijk niet veel gebruikt in dit programma uh, Peaceful Radio. daarna komt uh, Asher, oftewel Asher Queen, met een cd uit 2017, eh, Calvary Hill. En ja, dat was de tweede cd al in 2017, ja, en dat zal wel zo door blijven gaan, want Asha of Asher, zoals hij zich noemt, die ehm, nou, die gaat maar door. Die gaat maar door. De man heeft ongelooflijk veel creativiteit. Oké, ehm, waar is hij? Eugène Vriesen. Daar gaan we. loved you as a child when you clung to me. And I loved you as a woman in your mystery. And I loved you, you were my prophetess. And I loved you in your blue dress. I loved you say also see the ordinary girl. I can also see the ordinary girl. Did we ever know each other? Were you ever here?